Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook in theaters, gevangenissen en stadhuizen wordt volop gestemd. In heel het land kan je op bijzondere plekken het potlood erbij pakken om een bolletje rood te kleuren. Er staan niet alleen stemhokken in buurthuizen en kerken, maar ook in poppodia en concertzalen. Verslaggever Mark Hamer kijkt mee in Batavialand. Dat is een museum in Lelystad. Buiten het stembureau. Twee mensen hebben net gestemd. Dag mevrouw, meneer. Bent u hier speciaal naartoe gekomen omdat het zo'n bijzonder stembureau is? Niet een bijzonder stembureau, maar wel meer ruimte. Ja. Anders gaan we altijd naar een school. Maar de, scholen, die gangen, die zijn al veel te nauw, dus dat doen we niet. Maar we zijn niet bekend van mijn werk hier ook. Ja, het stemmen gaat lang niet overal soepel trouwens. Bij sommige stembureaus zijn mensen weggestuurd omdat de stembiljetten op waren. In Reden in Gelderland moest de politie ingrijpen... omdat een man in een stemlokaal weigerde een mondkapje op te zetten... en de website opkomst en uitslag.nl is offline gehaald. Gemeenten houden daar hun cijfers bij, maar sommige mensen ontdekten in de broncode van die site dat ze al uitslagen konden zien. Terwijl dat verboden is, dat mag pas als de stemlokalen dicht zijn om 9 uur vanavond. En ander nieuws dan, er zitten nog steeds drie mensen vast die iets te maken zouden hebben met de mogelijke schietpartij in een trein bij Koga de Zaan gisteren. Volgens ooggetuigen werd na een ruzie in de trein met pistolen gezwaaid... waarna twee harde knallen te horen waren. Alle verdachten zijn tussen de 15 en 18 jaar. En een wolvin die eerder deze maand werd doodgereden bij Ede was zwanger. Het lichaam van het dier is onderzocht en in de baarmoeder zijn meerdere welpjes gevonden. Dat zegt deze natuurbeschermer. Het zou even kijken zijn, ergens tussen de 5 en de acht welpen zouden dan geboren zijn in eind april. Nou ja, nu dus niet. Met één klap eh, is het gebeurd. Wolven zijn beschermde dieren, dus hij vindt dat de overheid meer moet doen om te voorkomen dat ze worden aangereden. Het weer nog, af en toe wat zon, maar vooral veel wolken met soms ook wat regen bij max 8 graden. Vanavond zijn er meer opklaringen en minder buien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 Bij het RIVM zijn de afgelopen dag bijna 6000 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Duizend meer dan gisteren en ook meer dan het gemiddelde van afgelopen week. Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalde met 45 naar iets onder de 2000. En in Vessem, in Brabant, woedt een grote brand in een loods met caravans, tractoren en auto's. En de brandweer probeert vooral te voorkomen dat het vuur overslaat naar een woning die ernaast ligt. Vanwege de rook is een NL Alert afgegeven. Het weer, vanavond droog op een enkele bui na. Morgen bewolkt, af en toe regen en een graad of acht.